Ook wil Defensie jongeren enthousiast maken. Met een enquête op hun 17e. Het kabinet hoopt ook dat jongeren meedoen aan een dienjaar... waarbij je een jaar bij Defensie werkt. Het idee is dat er zo vanzelf genoeg militairen komen. Deze reservist, die in het dagelijks leven conservatief is in het Genever Museum, is in elk geval enthousiast. Ik denk dat er wel een uitdaging zit bij ons. Ik merk dat wij eh, in eh, instructeurs vooral eh, wel vastlopen. Dus ervaren mensen die dus die nieuwe recruten kunnen, kunnen opleiden. en ja, meer collega's is alleen maar fijner. Dus ik zie ze graag tegemoet. Het kabinet zegt ook dat een opkomstplicht een optie is... als het plan niet genoeg militairen oplevert. In de selectie van PSV is een geval van actieve tuberculose vastgesteld. Welke speler de longziekte heeft opgelopen is niet niet bekend. Maar diegene maakt het naar omstandigheden goed, meldt de club. Actieve TBC kan besmettelijk zijn. Maar volgens de GGD is dat risico in dit geval klein. De ziekte is goed te behandelen, maar dat duurt minimaal een half jaar. Zonder behandeling kan het dodelijk zijn. En dat lijkt wel kunst. Een enorme stapel fietsen op de Keizersgracht in Amsterdam. Die zijn dit weekend allemaal door magneetvissers uit het water gehaald. Want er belandt nog eens een fiets in die Amsterdamse grachten. Ja, eh, je bent dronken, je bent baldadig, je flikkert die fiets in de sloot. Iedereen die hier gestudeerd heeft of er langer woont... Eh, weet dat er wel eens een fiets in het water valt. En dat is meestal met een slokje op. Toch is deze Amsterdammer verbaasd. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik wist niet eh, dat er zoveel fietsen in de gracht liggen. Hè? Eh, dat is kunst. Kunst uit, uit de gracht. We moeten nog even een mooie foto van maken. De enorme stapel uit de gracht geviste fietsen wordt nu al een attractie. Deze toerist denkt dat het veel zegt over hoe Nederlanders met hun fietsen omgaan. If you've ever seen people actually drive bicycles here and then you see the way that they handle them This is a, a wonderful statement about the consequence. <laughs> but really, truly enjoying it while you're doing it. So I think it's joie de vivre. Het weer ook de komende uren nog op veel plekken zon. Vanavond en vannacht komt het af naar een graad of 5. Morgen eerst zon, daarna meer kans op regen bij max 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Tot nog toe een milde avondspits in onze regio. 55 kilometer file bij elkaar. Files met de meeste vertraging. 10 minuutjes op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar.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 Een nieuwe dienstplicht komt er niet. Bijwerkingencentrum Lareb waarschuwt voor het Indonesische kruidenmiddel Montalin. Daar is illegaal een zwaar geneesmiddel aan toegevoegd. Bij één gebruiker heeft dat tot ernstige bijwerkingen geleid. Nooit eerder werd er zoveel energie verbruikt in de wereld als afgelopen jaar. Uit alle soorten bronnen werd meer geput, van zonne-energie tot fossiele brandstoffen. Vooral in landen als India en China, waar nog veel steenkool wordt gebruikt, nam het verbruik toe. Het weer. Vanavond en vannacht zijn de wolken opklaringen. Blijft droog, koelt af naar een graad of 5.